Een duppie is een bessie, een kwartje is een hatje. Een gulden is een piek en een riksdaalder heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 piek een geeltje. Maar hoe heet nou een lap van 100 gulden? Raak, poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, ander money, maar wij zeggen poen, poen poen, poen, poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kunt doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en voor alles het een hoop is. Poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Een jongen is een gozer, een meisje is een grietje. Ze doft zich lekker op wanneer ze aan de scharrel gaat. Een kleurtje op de waffel, wat poeier op ter snuffer. Ter gozer zegt verliefd, nou ben je net een papiekraat. Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen, poen Poen, poen, poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kan doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. Ik zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen, poen. How much is that doggy in the window? doggy in the window. I do hope that doggy's for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the dog doggy in the window. The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. I read in the papers there are robbers flashlights that shine in the dark. My love needs a doggy to protect him and scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty.